met het NOS-journaal. De onderhandelaars van D66, VVD en CDA zijn het op hoofdlijnen eens geworden, maakten ze gisteravond bekend. Op de grote thema's hebben de partijen knopen doorgehakt. Wel moeten er nog puntjes op de i worden gezet, zei D66-leider Jette. Vrijdag wordt het akkoord gepresenteerd. Wat erin staat is niet bekend. De drie zeggen dat ze duidelijke keuzes maken met een uitgestoken hand naar andere partijen. Een huisverbod moet makkelijker en langer opgelegd kunnen worden aan plegers van huiselijk geweld, vindt een meerderheid in de Tweede Kamer. Een plan van GroenLinks-PVDA krijgt brede steun. Nu kan een ex of partner die huiselijk geweld pleegt maximaal vier weken een huisverbod krijgen. De Kamer wil die periode verlengen naar maximaal een jaar. Ook moeten daders verplicht hulp zoeken. In het noorden van het land hebben sneeuw en gladheid tot meerdere ongelukken geleid. Het ging onder meer mis op de A6 en A32. Ook op lokale en provinciale wegen raakten auto's van de weg. Voor zover bekend kwamen bestuurders overal met de schrik vrij. In de noordelijke provincies geldt nog de hele dag code geel. Bij een Russische droneaanval op een passagierstrein in Oekraïne zijn zeker vijf mensen gedood. Een van de drones raakte een rijtuig, twee andere ontploften bij de locomotief. De aanval was in het oosten van het land. De Oekraïense president Zelensky reageert woedend. Hij spreekt van terreur. De politie heeft in Zwolle een automobilist opgepakt... die met 180 km per uur over een N-weg reed. Daar is 80 toegestaan. De man bleek onder invloed van twee soorten drugs. Ook had hij geen rijbewijs. Agenten kregen de man in het vizier omdat hij slingerend over de weg reed. Daarna ging hij er op hoge snelheid vandoor. Het weer in het noorden van het land kan het dus glad zijn door sneeuw. In de rest van het land is het bewolkt, maar droog.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 Vrijdag wordt het akkoord gepresenteerd. In het noorden van het land hebben sneeuw en gladheid tot meerdere ongelukken geleid. Het ging onder meer mis op de A6 en A32. Voor zover bekend kwamen bestuurders overal met de schik vrij. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil plegers van huiselijk geweld... sneller en langer een huisverbod kunnen opleggen. Nu kan dat voor maximaal vier weken. De Kamer wil dat verlengen naar een jaar. Het weer in het noorden is een laagje sneeuw gevallen. In de rest van het land is het vandaag grijs, maar droog bij 3 tot 7 graden.